10 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. VVD-staatssecretaris Mark Harbers is deze week ondergedoken... na ernstige bedreigingen vanwege de asielzaak... van de Armeense tieners Lili en Howick. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving in de Telegraaf. Harbers gebruikte gisteren zijn speciale bevoegdheid... om een uitzondering te maken voor de twee kinderen. Ze mogen in Nederland blijven. Bij dat besluit zouden de bedreigingen geen rol hebben gespeeld. Bij de verkiezingen in Zweden lijken de rechtspopulisten flink gewonnen te hebben. In een exit poll van de publieke omroep krijgt de partij Zweden Democraten ruim 19 van de stemmen. Ze is daarmee de tweede partij van het land geworden. De Sociaaldemocraten komen uit op 26 van de stemmen en blijven de grootste partij in Zweden. Nederland is gestopt met het steunen van de Syrische oppositie in de burgeroorlog tegen president Assad. Dat schrijven de ministers Blok van Buitenlandse Zaken en Kaag van Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland investeerde 70 miljoen in verschillende projecten om de oppositie te steunen. Volgens de ministers is de kans dat de rebellen de burgeroorlog winnen buitengewoon beperkt. Een militaire overwinning van Assad is aanstaande en de vooruitzichten voor een duurzame vrede zijn somber, aldus de ministers. De 22-jarige Duitse die omkwam bij een vechtpartij in de Duitse stad Keuten... is overleden aan een acuut hartfalen. Zijn dood had geen direct oorzakelijk verband met het opgelopen letsel... blijkt uit een autopsierapport. Volgens Duitse media had de man een hartafwijking. Na de vechtpartij werden twee Afghanen opgepakt. Vanavond liep er in Keuten 500 mensen mee met een stille tocht voor het slachtoffer. Rechtse groeperingen hadden daartoe opgeroepen. En dan het weer.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 samen met Tomantia Levy... Eh, zij maakte het, ehm, het album, eens even kijken of ik het... Ehm, parallel Universe, ja ja, daar staat het in de verte op mijn scherm... En daar gaan we mee beginnen. Het tweede album is van een goede bekende, Rick Sparks. En Rick heeft het eh, nieuwe album gemaakt, Half Moon Bay. Nou, meer informatie over Ray, David Darling en zijn eh, compagnons... kan allemaal natuurlijk via de website peacefulradio.info. Maar goed, we beginnen met eh, de track Crossing to... Yiddish Here of zoiets. Ook dat kan je nakijken op peacefulradio.info. I am Vicente Avella. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.vicenteavella.com. encourage us from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. diamonds from a frozen pond. feel thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.metamindfulnessmusic.com Greetings, this is Brian Tool Hughes of Atopus. You are listening to Peaceful Radio, peaceful music for a peaceful mind. one of the artists on Radio Peaceful, please visit my website www.aneamusic.com.